Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij een meldpunt voor COA-personeel zijn in twee weken meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie, intimidatie, gevechten en drugsgebruik. Dat zijn meldingen van COA-personeel op gewone opvanglocaties in het hele land. De FNV, die het meldpunt instelde, wil dat het COA actie onderneemt. Volgens de vakbond zijn er meer medewerkers en meer beveiliging nodig op de locaties. COA-medewerkers vertellen aan Nieuwsuur dat er voortdurend spanningen zijn in het asielzoekerscentrum waar zij werken. Die zouden worden veroorzaakt door jonge mannen die al een paar jaar door Europa hebben gezworven. Ze zijn in de minderheid, maar kosten veel tijd en aandacht. COA-medewerkers vinden dat deze mensen apart zouden moeten worden opgevangen. Uit een massagraf in Wit-Rusland zijn de stoffelijke resten opgegraven van honderden Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het massagraf werd vorige maand per toeval ontdekt vlak bij de grens met Polen in het centrum van Brest. Daar werden in de oorlog duizenden Joden in een ghetto vastgehouden door de nazi's. Volgens een militair lijkt het erop dat de mannen, vrouwen en kinderen met kogels zijn geëxecuteerd. Wit-Rusland wil de menselijke resten ceremonieel herbegraven. Naar schatting hebben de nazi's in Wit-Rusland tussen de 2 en 3 miljoen burgers vermoord, onder wie 800.000 Joden. En in het noordwesten van de Verenigde Staten zitten ongeveer 200 mensen al sinds zondag vast in een trein. Zondagavond reed de trein in de staat Oregon op een omgevallen boom. Niemand raakte gewond, maar de trein kon niet meer verder. Vervoermaatschappij Amtrak besloot de passagiers aan boord te houden, omdat de elektriciteit het nog deed en er voldoende eten en drinken was. Door extreme sneeuwval in het gebied en nog meer omgevallen bomen... kostte het bergingsdiensten meer dan anderhalve dag om bij de gestrande trein te komen. Het weer, het koelt vanaf vannacht af tot rond de 0 graden. Morgen is er weer veel zon en dan kan het plaatselijk 20 graden worden.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 E Dit is ZFM. restless me. see it, I like En mijn stem niet Wie ik ben is wat je nu ziet Wil je dansen met illusies in gedachten no aim. Eh. lessons met de tijd. ochtends met de wind.